en Amsterdam niet met de trein op Schiphol komen. Verslaggever Nick Wouter staat op de plek waar die brand was. Er is een viaduct wat hier loopt en je kunt zo de, verhoging op. Je moet wel een hek over, maar dan kun je vrij makkelijk bij het spoor eh, komen. En politie gaat er dus vanuit dat dat gebeurd is. Dat mensen daar zijn geweest afgelopen nacht. En wat ze daar precies gedaan hebben en wat voor kwaad ze in zijn zin hadden, daar eh, is het nog gisteren naar. ProRail is nu druk aan het repareren, maar ik denk dat de problemen op het spoor nog zeker tot vanavond 11 uur duren. Picnic en Flink zijn supermarkten. Dat zegt het gerechtshof in hoger beroep. En dus vallen de online boodschappenbezorgbedrijven onder de supermarkt CAO. Dat betekent dat Picnic en Flink met terugwerkende kracht een hele berg toeslagen moeten betalen. Zo'n 35.000 medewerkers en oud-medewerkers krijgen nog geld van ze. Picnic baalt. De oprichter van het bedrijf wil dat een nog hogere rechter zich ook nog over de zaak buigt. AZ hoeft geen boete te betalen voor rellen na een wedstrijd tegen Legia Warschau. Supporters van die Poolse club bestormden de toegangspoort van het stadion en vochten met de politie. En de Europese Voetbalbond legde AZ daarna een boete van 40.000 euro op. Maar de Alkmaarse club kon er volgens de hoge sportrechters niks aan doen. En wist je dat orka's elkaar soms even lekker scrubben? Onderzoekers in Amerika hebben ontdekt dat orka's elkaar schoonmaken met zeewier. Deze onderzoeker vertelt dat ze beelden hebben waarop je ziet dat een orka zo'n stuk zeewier van de bodem aftrekt. They then carrying it over to another whale and placing it on the back of another whale and giving each other let's call it a kelp massage. they're using the kelp to rub between themselves. Ja, ze weten nog niet helemaal zeker waarom de dieren elkaar scrubben. Ze denken dat dat bedoeld is voor hygiëne en gezondheid, maar het is mogelijk ook een soort van sociaal smeermiddel. Het weer, het is een bewolkte dag. trek ook buien over bij 18 graden op de Wadden en 25 in Zuid-Limburg.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 is het nieuws van NOS op 3. Den Haag is voor even het centrum van de wereld. wereldleiders druppelen langzaam binnen bij de NAVO-top. En iets verderop, bij de Eerste en Tweede Kamer... kan de Oekraïense president Zelensky elk moment gaan speechen.